Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer ging het tot diep in de nacht over de oorlog tussen Israël en Hamas. De Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet alles op alles zet om noodhulp de Gazastrook in te krijgen. Dat wordt deze week besproken op een EU-top. Ondertussen heeft de VN besloten om het werk neer te leggen... als er vandaag geen brandstof de Gazastrook binnenkomt. En ook Oxfam Novib maakt zich grote zorgen over het tekort aan brandstof. Het gaat dan om het opwekken van elektriciteit. En dat is natuurlijk nodig om de ziekenhuizen te laten draaien. Of in ieder geval nog de kritieke afdelingen in de ziekenhuizen. Eh, maar bijvoorbeeld ook eh, voedsel en water. Dus de bakkerijen die er in Gaza staan, die draaien op elektriciteit via brandstof. En ook is het al meer dan een week geen optie om drinkwater te filteren. PSV moet rekening houden met straf van de UEFA. Gisteravond ging het mis bij de Champions League-wedstrijd tegen Lens. Er braken rellen uit, eerst in de stad en daarna bij het stadion. Supporters sloopten stoeltjes waarmee over en weer werd gegooid. De politie greep in met wapenstokken en traangas. 24 mensen raakten licht gewond. Europa moet snel stoppen met het maken van zwaar vuurwerk als cobra's. Dat zeggen Nederlandse experts tegen een Vandaag. Cobra's zijn illegaal in Nederland, maar rollen in Italië legaal van de band. Het vuurwerk is zo zwaar dat criminelen het gebruiken. Zoals in Amsterdam, waar een bom door een brievenbus werd gegooid. Ja, het was echt een enorme knal. Het is een heel ongebruikelijk geluid, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Ja, de bang, ja, grote bang. En dan eh, viel er ook in de trappenhuis. Dit jaar zijn er 465 aanslagen gepleegd op huizen en andere gebouwen. Een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. En buurtbewoners van Wijk aan Zee in Noord-Holland zijn er helemaal klaar mee. Ze liggen al een tijdje wakker van een mysterieus gezoem zoiets is het. Overdag heb je gewoon, ja, ben je met, bezig met je dingen, dus dan let je er niet op. Maar als je dan helemaal in jezelf zit en in je huis zit, dan hoor je gewoon dat gezoem. Ik kan wel slapen, maar het is wel moeilijk om in te slapen. Want op het moment dat je erop geconcentreerd raakt, irriteert het gewoon heel erg. De gemeente is op de hoogte van het gezoem en onderzoekt nog steeds waar het vandaan komt. Maar die heeft het ministerie nog niet kunnen ontrafelen. Het weer in het noordoosten vanochtend een zonnetje, verder naar het zuiden meer bewolking. Later ook regen daar. Het is tussen de 11 en 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan maar een paar korte files. Een uitzondering is de A7 van Zaanstad naar Horen... want daar heb je 25 minuten vertraging tussen Zaandam en de afrit Weidewormer.